Er zijn nu twee locomotieven weggehaald. De derde wordt de komende uren losgemaakt. De tanks moesten eraan te pas komen omdat kraanwagens de wrakken onder een viaduct niet konden bereiken. In Duitsland worden vandaag verkiezingen gehouden voor de Bondsdag, het Duitse parlement. Bondskanselier Merkel regeerde de laatste vier jaar met de Sociaaldemocraten, maar ze mikt nu op een coalitie van haar partij CDU-CSU met de liberale FDP. Volgens de laatste peilingen zou die combinatie een kleine meerderheid kunnen krijgen. Op de Filipijnen zijn bij overstromingen zeker 72 mensen omgekomen. Bijna 2000 mensen zijn geëvacueerd. Door de tropische storm Ketsana viel er in een paar uur net zoveel regen als normaal gesproken in een maand. Grote delen van de hoofdstad Manila zitten zonder elektriciteit. Ook is het internationale vliegveld gesloten. Twee gevangenen uit Guantanamo Bay op Cuba zijn naar Ierland gestuurd. Een derde ging terug naar zijn geboorteland Jemen. Er zitten nog meer dan 220 gevangenen vast in het Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay. Gisteren werd bekend dat het gevangenenkamp mogelijk later dichtgaat dan in januari volgend jaar, zoals door president Obama was beloofd. De Arubaanse premier Odobert heeft Nederland de schuld gegeven van de verkiezingsnederlaag van zijn MEP. Bij de verkiezingen kreeg de christendemocratische AVP de meerderheid in het parlement. Volgens Odober komt dat onder meer door de Nederlandse aankondiging van een corruptieonderzoek op Aruba. Ook de sluiting van de Valero-raffinaderij, waardoor 700 banen zijn verdwenen, heeft volgens hem bijgedragen aan het stemmerverlies. Het stripboek Avonturen Avonturen van Berend Vonk is bekroond tot beste literaire stripalbum. Dat gebeurde gisteravond op de stripdagen in Houten. Striptekenaar Barbara Stok ontving de Stripschapsprijs 2009. In Houten wordt wordt onder meer de grootste stripboekenbeurs van de Benelux gehouden. Op de beurs zijn meer dan 200 stripmakers aanwezig. Het weer nog. Vanochtend kunnen er mistbanken ontstaan. Vandaag opnieuw vrij zonnig met een middagtemperatuur tot 19 graden.